1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Een advocaat roept Scheveningers op aangifte te doen tegen de gemeente Den Haag. Strafrechtadvocaat Lonterman wil zo een strafrechtelijk onderzoek afdwingen... naar het uit de hand gelopen vreugdevuur tijdens de jaarwisseling... zegt hij tegen Omroep West. Burgemeester Krikke van Den Haag kondigde al een uitvoerig onderzoek aan... maar dat vindt hij niet genoeg. SGP-leider Van de Staaij blijft achter het pamflet tegen homo's en transgender staan. De verklaring, die uit de VS is overgewaaid... is door honderden orthodox-protestantse predikers ondertekend... en leidde dit weekend tot boze reacties. In een korte verklaring zegt Van der Staaij dat de SGP er nooit een geheim van heeft gemaakt... te staan voor wat er in de Bijbel wordt geschreven... over huwelijk, gezin en seksualiteit. Animal Rights heeft nieuwe beelden naar buiten gebracht van misstanden in kippenstallen. Daarop zijn kale en verzwakte leghennen te zien die amper nog kunnen lopen. En ook liggen er dode kippen in de stallen. Nog geen drie maanden geleden bracht Animal Rights soortgelijke beelden naar buiten van een legbatterij in Tollebeek. En daarvan zeiden zowel de pluimveehouder als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit later dat er geen sprake was van misstanden. In Parijs is vanochtend de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo erdacht. Daarbij kwamen in 2015 tien medewerkers van het tijdschrift en twee agenten om het leven. Twee Algerijnse broers drongen het pand van Charlie Hebdo binnen. En op de redactie schoten ze tien mensen dood, onder wie de hoofdredacteur van het blad en een aantal cartoonisten. Het weer. In de loop van de middag gaat het op meer plaatsen regenen. Het wordt 6 tot 9 graden. Aan de kust gaat het flink waaien. Morgen begint onstuimig, mogelijk op de Wadden even noordwestenstorm. In de loop van de dag minder wind bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.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 naartoe. Niet meer over dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, doe. Wou je echt niet weggaan? Wou je dan niet blijven? is misschien een beetje sloom. Andere volken kijken is je geest verrijkt dat heb ik van me, omdat kan even goed wel, want die komen hier toch ja. Verrek, dat is ook weer waar we landers kijken op het Leidse pleintje. Goed, we blijven hier dus maar. Laten nou gaan slapen wij van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over dobe, dobe, dobe, dobe, dobe, dobe, dobe, Het is een goed idee, hoor ja, dat dacht ik ook wel. heeft ook nog een andere kant, want die buitenland zien, nooit Nederlanders. Die zijn dan in het buitenland als wij hier nou blijven. Hebben ze ons tweeën en dat is tenminste wat je moet voor een ander ook wat over hebben. Ja, dat vind ik ook hoor schat. Laten nou gaan slapen van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over dobe, dobe, dobe, dobe, dobe, dobe, dobe, dobe. Niet meer over meer over dobbe, Ja, ja. Twee artiesten weer in het, in het licht. U luisterde zojuist naar Jasperina de Jong. Zij is vandaag jarig, geboren in Amsterdam op 7 januari 1938... Dus is al op een respectabele leeftijd terechtgekomen, hè, zo onderhand. Mooi, mooi, mooi. Ja, ja, zit ik dan op de 81, hè? 81 81 al, je kan het je niet voorstellen. Want ik heb Jasperina de Jong eigenlijk de laatste jaren nooit meer gezien. Nee. En dan, eh, ja, dan, dan, dan, schrik je daar wel even van, hè? Blijf, 81. Blijft gewoon jong in je geheugen hangen. Ja, precies, precies. <laughs> nou ja, voor de mensen die Jasperina niet kennen... Eh, ze is een Nederlandse actrice, cabaretière en zangeres. En ze heeft eh, ja, destijds in de jongere jaren dan in ieder geval... toch wel heel wat werk neergezet... waarbij ze een onuitwisbare indruk in, in, in Nederland heeft achtergelaten. En ja, ik, ik moet, als ik haar hele oeuvre zou vertellen... dan zijn we gewoon het hele uur door. Dus dat, dat gaan we gewoon niet doen. Maar eh, ja, ben je geïnteresseerd? Kijk eens even op internet wat deze dame allemaal gepresteerd heeft. Daarvoor hadden we een Nederlandse zanger. Ik weet niet of u hem herkend heeft. Maar dat was Danny Vroger, die, die u hoorde. En die is ook vandaag jarig. Die is iets jonger dan uh, Jasperina. Want hij is geboren eh, op 7 januari 1988 in Blaricum. Een Nederlandse zanger. Uh, Nederlandstalige muziek maakt hij. En ja, zoals u waarschijnlijk al verwacht... de eh, zoon van zanger Render en kleinzoon van Bollejan en Mien. Hè? Ja. <laughs> Wat leuk zeg, weer een generatie die je doorslaat. Jeetje. Ja, zeker. Ja. ja. grappig is dat, hè? Ja, ja, het blijft toch allemaal mooi doorgaan. Nou zitten ze natuurlijk ook best wel een beetje dicht bij de haard. Dus- dicht bij het vuur. Ja. zo is het. Die weten de weg natuurlijk wel. Ehm, ja, wat gaan we doen, eh, Beb? Hebben we nog een eh, leuk nummer ergens staan? of gaan we, eh, eh, want ik heb ook nog wel een, eh, een, een goede, een, paar goede artiesten in het licht. Die kunnen we er ook wel even doorheen gooien. Want het zijn eigenlijk ook wel allemaal goede nummers. We doen het gewoon. We doen het gewoon. We zetten al die jarigen gewoon in het licht. Het is zo is het, zo is het.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 To different places, still I said, Come on and let us go to bed. You made me singing, look de baby singing loop de love. Love de loop de loop de love. Love de loop de loop de love. While singing love de loop love.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 de loop de love. Love de love. de loop love. Why singing love de love? We're doing love de love. Love de love, de love. Love de love, de love. You made me singing look the love. You made me singing look the love. Love the love the love the love. Love the love the love the love. Why singing love the love the love? Why doing love the love the love? artiest in het licht. al di là della voglia waren de resterende artiesten in het licht voor vandaag. We hebben ze nu er allemaal doorheen gehaald, zeg. <laughs> nou, we hebben net naar drie artiesten geluisterd. En eh, de eerste was, eh, die, of tenminste de eerste, de laatste... dat was Emilio Pericoli... En Emilio Pericoli is, eh, oh. <laughs> zou vandaag jarig geweest zijn. Hij is geboren op 7 januari 1928. Nou, en daar gaat hij hoor, met mijn de skele kop. Even kijken hoor, want kan ik dat lezen zo? Het, staat zo ver weg in dat scherm. Cecenatico in Italië. En hij is inmiddels ook al overleden in 2013 op 9 eh, april... in Savignano sui Rubicone. En eh, nou ja, u raadt het al, hè? het was een Italiaanse zanger. En zijn carrière trouwens was heel eng verbonden met het Sanremo Festival. Want in 1961 al veroverde hij, eh, of kofferde hij het winnende liedje uh, van Idila. Daar hebben we net naar geluisterd. Dat is oorspronkelijk van Betty Curtis. Maar hij had daar een internationale hit mee. En in de Verenigde Staten stond hij op nummer 6 in de Billboard Hit Parade... In het, eh, en in het Verenigd Koninkrijk op plaats 30. En samen met Tony Rennies nam hij in 1962 zelf deel aan Sanremo met Quando, Quando, Quando. Ja, en dat lied dat won niet, maar het werd later wel een grote hit. u kent dat waarschijnlijk nog wel. Die quando, quando, quando. Ja, ja, dat nummer dus, ja, ja. ja. <laughs> Goed, dan gingen we door naar 1963. Een jaar later nam hij eh, wederom deel met Renis. En dat eh, keer won hij met Uno per Tutti. Hij mocht zo als Italiaanse deelnemer door naar het Eurovisie Songfestival. En daar werd hij in dat jaar derde. Daarvoor eh, luisterde u naar Rolf Steitz... En zijn artiestennaam is Juan Bastos, of J. Bastos, gebruikte die ook wel. Hij is vandaag jarig. Hij is geboren in Keulen op 7 januari 1952. En hij is een Duitse zanger. En ook een songwriter trouwens, trouwens en een producer. En als solozanger had hij twee pophits, waaronder Loop Die Love. Daar hebben we naar geluisterd. Hè. Die was uit het eh, jaar 1971... En daarna speelde hij in het duo Bogart... waarmee hij drie hits had in Duitsland. En hij schreef muziek voor zichzelf en andere artiesten... en produceerde enkele platen in de nacarrières van Pussycat en Taco. Nou, daarvoor, dat, eh, dat eh, vond eh, Beb vooral een heel lekker nummer, hè, wat we ja, draaiden. en die artiest, die heet Aloe Black, of Alou Black. Ik weet niet precies hoe je het uit moet spreken, zijn voornaam. In ieder geval is hij ook jarig vandaag. En hij wordt vandaag 40, want hij is geboren op 7 januari 1979 in Orange County, Californië. Hij is een Amerikaanse rapper en zoolzanger En hij debuteerde in 2002 samen met producer Exile... als het duo Emanon met de app Anon en On. En zijn eerste soloalbum Shine Through verscheen in 2006... En op zijn soloplaten wordt voornamelijk gezongen... terwijl op zijn werk met Exile voornamelijk wordt gerapt... Zijn tot nog toe bekendste nummer is I Need a Dollar... dat als intro song gebruikt wordt in de comedy-serie. Je gaat helemaal af Engels praten, hè? Met al die Engelse teksten. Ja, how to, ik, ik, vergeet helemaal de R. comedy <laughs> comedy serie. how to make it in America. En het tweede nummer dat hij uitbracht van het album Good Things... was eh, getiteld Loving You is Killing Me... En nou ja, en zijn muziek bevat heel veel elementen uit de jazz, soul, R&B en de hip-hop. Nou, tot zover eh, onze artiesten in het licht. Ik zie dat we nog één nummer kunnen draaien... totdat we overgaan naar, eh, naar het regionale nieuws. Laten we lekker een nummer van eigen dorp gaan zingen. Ach, zingen, luisteren. Maar we gaan meezingen. <laughs> ja, we gaan natuurlijk meezingen, gaan we meezingen. Hoppa! <laughs> Ja, en van dit heerlijke nummer eh, Zandvoort van de Pasadena Dream Band... gaan wij naar het eh, nieuws, het regionale nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Afgelopen zondagmiddag is er in de waterleiding een meisje uit een boom gevallen en meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe ze precies te val kwam is niet duidelijk. Wel had ze dusdanig last van haar rug dat na onderzoek is besloten om het slachtoffertje mee te nemen in de ambulance. Mm. Tot overmaat van ramp kwam er ook nog een auto van de dienstdoende politieagenten vast te zitten. En deze agenten hebben de auto uit de modderplas moeten duwen. De politie had in de nacht van zondag of maandag nog meer werk. Rond half vijf is na een achtervolging zijn twee mannen aangehouden... van 31 en 33 jaar uit Den Haag. Zij worden van verdachte mogelijke inbraak aan het meeuwenpad te hebben gepleegd... en in het bezit te zijn van inbrekerswerktuigen. Een alerte getuige had gezien dat de mannen zich verdacht ophielden op het meeuwenpad... Toen zij er in de auto vandoor gingen en de agent hen op de Zandvoortseweg wilde controleren... vervolgde de verdachte hun vlucht met gedoofde lichten. Hierna zette de politie de achtervolging verder in... en konden de beide mannen aanhouden in Haarlem... waarop het Splein de bijrijder ineens de auto verliet... en een stuk verderop in de Van het Hofstraat ook de bestuurder kon worden ingerekend. Onlangs heeft een leerling van de Oranje Nassau School... op het schoolplein in Zandvoort op onverhard terrein achter de school... twee stukjes asbesthoudend plaatmateriaal gevonden. Tijdens een inspectie die de gemeente heeft laten uitvoeren... zijn verder geen asbestverdachte materialen gevonden. Maar het voorzorg voert een gespecialiseerd bureau... woensdag 9 januari en donderdag 10 januari aanstaande... een nader bodemonderzoek uit naar mogelijke aanwezigheid van asbest. Bij dit onderzoek worden in de bodem sleuven gegraven, grondmonsters genomen en foto's gemaakt. Op basis van dit bodemonderzoek kan worden bepaald of en zo ja, welke maatregelen moeten worden getroffen. Twee weken na dit onderzoek is de uitslag dan bekend. In een appartement in een flat aan de Echholm in Hoofddorp... is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken... waarbij één persoon zwaar gewond raakte en door hulpverleners moest worden gereanimeerd. Rond twee uur werd de brand gealarmeerd. Die schaalde al snel op naar middelbrand en bij het binnengaan van de woning vonden de brandweerlieden de bewoner. Een traumahelikopter werd ingezet en een traumaarts heeft het slachtoffer behandeld. Dat meldt de veiligheidsregio. De bewoner is zwaar gezond naar, gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer heeft het vuur uiteindelijk geblust en een deel van de andere bewoners van het complex zijn die nacht elders opgevangen. Zij mochten later terugkeren naar hun woningen en het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest.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 In de opklaringen die tussendoor zijn daalt het kwik lokaal naar 2 graden... en is er voorstaande grond mogelijk. Onder de bewolking wordt het echter niet kouder dan een graad of 5. Overdag blijft het bewolkt. Vooral in het noorden valt soms lichte regen of motregelen. Eerst is de wind noordmatig uit het westen... maar die neemt later toe naar krachtig. Het wordt 7 tot 9 graden. Morgen dinsdag is het wisselvallig met aan kans op stormachtige wind en windstoten tot 100 km per uur. En dat gaat dan samen met de springtij. Tot zover het weer van vandaag en morgen. Dat was het weer. Lekkere keuze, Beb. Lekker, hartstikke goed. Telepathie, hè? Ja, lekker <laughs> nummer. Ja, want eh, we zeiden nog tegen... Of we zeiden nog tegen elkaar. Ik, ik riep meteen al lekker nummer. Want ehm, ik zei tegen Beb... Dit, dit, eh, eh, deze tekst stond op het geboortekaartje van mijn eerste kleinzoon... Eh, heaven Must Be Missing an Angel. Nou, het is uitgekomen hoor. Het is oh. een engel. Een engel is het. <laughs> Sam die we hier laatst in de studio hadden. Ja. Prachtige waarom rol dit... heeft vertolkt. Ja, zeker. Ja, het is nu helaas eh, voorbij. Want uh, Scrooge zit er weer op. Dus we moeten weer twee jaar wachten voor een nieuwe productie. En de vraag is of er dan toch weer iemand uit de familie wordt gecast. Ja of nee, je weet het niet. Ik had nog met de regisseur over. Hij zegt, waarom ga je zelf niet auditeren? Je zit hier al jaren met Scrooge. <laughs> elke keer. <laughs> hij zegt: je kan net zo goed gaan mee proberen te spelen. Nou, dan had hij misschien ook wel een beetje nou, een puntje. Hè? Hou ons op de hoogte. <laughs> maar waarom dit nummer, Beb? Waarom dit nummer? Eh, gewoon vanwege de vrolijkheid. Ja? De vrolijkheid en uh, alle, alle kerstverhalen, alle engelen en eh, alle engelen die onder ons lopen. Vind ik, ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik, ik vind het een hartstikke goede keuze. En Neil Christian is het ook met ons eens. Moet je maar horen. Vertel. night. you're a good girl. No latest London fashions could make you look more like a star. Cause you're a good girl. Got the whole world in the palm of my hand. Since you told me I'm your loving man, and uh, baby, that's a nice yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. Seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, as I was time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around. Nou, gelukkig was Beb het eens met mijn keuze van dit nummer. Nou, heel erg mooi, ja. Prachtig. Fire and eh, Rain, ja, het is ook een, een, een eh, schitterend nummer. En eh, ik, heb, ik heb wel zin in een beetje vrolijkheid, jij niet? We zijn eraan toe, hè, want dit waren ja, zeer, zeer... ja, ja. ja ik, ik weet niet hoe het met jou zit. ken, jij Piet Villy? Nee, misschien als ik hem hoor. Ja, misschien wel. Piet Villy, ja, hij is, hij is niet zo heel beroemd... terwijl het een, een, een prachtige artiest is. Het is uh, eh, nota bene een Nederlander. En volgens mij uit onze regio. Ik, eh, volgens mij komt hij uit Haarlem ook. En hij heeft zo'n heerlijk nummer. is echt mijn favoriete nummer. Moet je luisteren. Ja. honest, I just love like today. So you got me feeling lifted like outer space. You got that profoundness like the lyrics I crave. I just wanna write your car. You're my favorite song. You're my favorite song. listen, but you revealed the truth. And now I feel such a yeah. You know it's real, it's how we feel. You always listen, yeah. You know the deal. You're my favorite song love like the bass. So you got me feeling lifted like outer space. You got that profoundness like the lyrics are crazy. I just wanna write your cause you're my favorite song. Wat vond je ervan? Heerlijke muziek. Ik heb lekker, lekker meedrummen hier. En ik ben niet de eerste, want die hele tafel is kaal. Ik verdenk <laughs> toch, ik verdenk toch de heer Duif. <laughs> Ah, die zit meestal aan deze kant, hè? Ja, nee, die zit nou, ook aan deze kant. Dat heb ik hem waargenomen. Oh, ja, ja, ja. Hoe het ook zijn. Ja, ja Lekkere muziek. Ja, zeker weten, ja. Ja, heerlijke muziek is er natuurlijk zat, hè? Ik heb er hier nog zo eentje. Hebben we nog tijd? Ja, we hebben nog tijd. Ik ga hem nog even draaien. Cut from the cloth van The Events. En waar we net naar luisteren was natuurlijk Piet Philly met Favorite Song. Maar nu The Events. July 2nd. the claw and cut quite severely. Is this my world? I no longer recognize. I'm hearing common words, common expressions, but nothing is common. to slaughter. Why would they vote? precious. Why would they sing in favor of their own defeat? Maybe they found their voice while out shopping. The price was hard. Ja, ja. Dat was Cut from the Cloth eh, van The Events. We gaan er een, eh, een eind aan breien, want onze tijd zit erop, Beb. Onze tijd voor vandaag zit erop, ja. Het was gezellig. Het is weer voorbij gevlogen, wat jij? Ja. <laughs> Nou, morgen hebben we even niets. Eh, geen uitzending. Ik hoop eh, dat u woensdag weer bij ons bent. Want eh, als het goed is, dan is Ruud weer op zijn plek. En ik ga hem assisteren. En we hebben een ontzettend leuke gast woensdag. Namelijk Marijke Kots, regisseuse tekstschrijfster. En er gaan binnenkort allerlei spannende dingen gebeuren in de stad Schouwburg... waar ze ons over komt vertellen. Dus dat voor woensdag. Eh, tussen 12 en 2. En donderdag eh, zijn natuurlijk eh, Roy van Buringen en ik er weer. En... Ehm, ja, ook dan hopen we natuurlijk dat u weer gezellig mee gaat luisteren. En uh, ja, tot zover is onze uitzending. Ik bedank u allen voor het luisteren. We hebben het met liefde gedaan, toch Beb? Met, met, met liefde en lol, hè? Met liefde en lol, ja. Kijk, ik hoor een titel van een nieuw nummer. <laughs> Met liefde en lol.